met het NOS-journaal. KLM schrapt de komende maand 160 vluchten... die vanwege de hoge kerosineprijs niet meer rendabel zijn. Het gaat om vluchten binnen Europa, bijvoorbeeld naar Londen en Düsseldorf. KLM zegt dat er geen kerosinetekort is... maar dat het door de hoge prijzen niet meer rendabel is... om alle vluchten te blijven uitvoeren. De directeur van het Internationaal Energieagentschap waarschuwde vandaag... dat de Europese voorraad vliegtuigbrandstof over ongeveer zes weken op is... als de straat van Hormuz dicht blijft. Tegen persbureau AP zei hij dat de wereld te maken heeft met de grootste energiecrisis ooit. Bij vleesproducent Esro in Nuenen zijn twee directeuren en een manager aangehouden... omdat het bedrijf ongeschikt en onveilig vlees zou verhandelen en ook documenten zou vervalsen. De Voedsel- en Warenautoriteit deed vandaag een inval en heeft de erkenning van het bedrijf ingetrokken. Daardoor mag het bedrijf geen vlees meer verwerken of verhandelen voor consumptie. Het vlees dat eh, in het bedrijf in Nuenen nog in voorraad eh, ligt, wordt vernietigd. De administratie is in beslag genomen. Defensie gaat niet meer oefenen met drones op een vliegveld bij Weert. Op airport Kempen vertrekken dagelijks honderden zakelijke vluchten en lesvliegtuigen. Maar het is ook deels een militair oefenterrein. Het vliegveld heeft veel last van drones, vuurpijlen en rookgranaten. En ze gaan met Defensie in gesprek. Een van de drie verdachten in de Drentse kunstroof... die geen deal wilde sluiten met justitie, wil vrijspraak. Dat bleek vandaag toen de verdediging aan het woord kwam. Zijn cliënt zou niet in het museum zijn geweest. Tegen deze verdachte werd deze week 5,5 jaar cel geëist. Tegen de twee anderen, die wel een deal sloten, luidde de eis 3,5 jaar. Het weer, zon en stapelwolken. Het blijft ook zo goed als droog. Al kan in Limburg eh, wel een bui vallen. Het is 16 tot 19 graden. En ook morgen zonnig en wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt nog wat warmer.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 Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Amstelveen Stadshart en Knap Velsen 35 minuten vertraging. Ook nog heel veel oponthoud op de A10 tussen Knap het en Knap het Koenplein, namelijk bijna een uur dat heeft te maken met een ongeluk op de A7. Maar daar zijn inmiddels alle rijstroken weer vrij. Op de A10 Noord tussen Watergraafsmeer en Durgedam nog een kwartier verdraging. Het is ook heel erg druk op de omliggende N-wegen... zoals op de N202 Amsterdam-Ijmuiden... tussen Spaarnwoude en de aansluiting met de A22 25 minuten op onthoud.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 Vanwege de hoge kerosineprijs zouden die niet meer rendabel zijn. Er is geen tekort aan kerosine. In Nunen, in Noord-Brabant zijn twee directeuren van een vleesverwerkend bedrijf opgepakt. Volgens toezichthouder NVWA verkocht het bedrijf in Nunen vlees dat niet geschikt was voor menselijke consumptie. Defensie gaat niet meer oefenen met drones op een vliegveld bij Weert. Op airport Kempen vertrekken dagelijks honderden zakelijke vluchten. Maar het is ook deels een militair oefenterrein. Het vliegveld heeft veel last van drones, vuurpijlen en rookgranaten. Ze gaan met Defensie in gesprek.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 She likes the way it hits her lips. She gets to the bottom. It sends her on a trip so right. She might be going home with me tonight. And she looks like a model, except she has got a little more ass.